Anouk met het NOS-journaal. Tientallen partijen hebben interesse in het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Zowel uit binnen- als buitenland hebben zich kandidaten gemeld voor een doorstart. Welke partijen dat zijn is niet bekendgemaakt. Minister Bruins zei gisteren dat het Slotervaart wordt ontmanteld. Maar volgens het ziekenhuis hebben partijen nog een paar dagen de tijd... om met een overnamevoorstel te komen. De curatoren hopen eind volgende week meer duidelijkheid te hebben... of er nog kans is op een doorstart. Slotervaartziekenhuis werd op dezelfde dag als de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad failliet verklaard. Beide ziekenhuizen waren onderdeel van ziekenhuisorganisatie MC Groep. Ook voor de IJsselmeerziekenhuizen hebben zich overnamekandidaten gemeld. De politie heeft op de A2 bij Born twee mannen opgepakt... die vijf zakken heroïne in hun auto hadden liggen. De geschatte straatwaarde van de vondst is anderhalve ton. De mannen werden vanochtend aan de kant gezet vanwege een kapotte koplamp. Toen agenten de auto doorzochten, vonden ze de zakken heroïne. De KNVB wil een zwaardere straf voor mensen die vuurwerk afsteken in voetbalstadions. Er zijn volgens de bond afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie. Zo zouden afstekers voortaan via het strafrecht moeten worden aangepakt. Ook krijgen ze meteen een landelijk stadionverbod. Nu komen ze er vaak vanaf met een lokaal stadionverbod. Noord-Korea dreigt er met de ontwikkeling van kernwapens. Leider Kim Jong-un wil dat de VS economische sancties tegen het land opheft. Als dat niet gebeurt, wordt het kernwapenprogramma hervat. Volgens het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... staan de sancties haaks op de afspraken die in juni zijn gemaakt... bij de ontmoeting van Kim met de Amerikaanse president Trump. Het weer. Vanmiddag droog en vrij zonnig.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 de Chaka Khan. Ja, echt een eh, dame die in de jaren 80 heel veel iets eh, heeft gescoord. Waaronder eh, deze single I'm Everyone. Het is 7 over 2. Zandvoort, een goedemiddag. We zijn er weer met Zandvoort op zaterdag. Vandaag geen Albert-Jan tegenover mij, maar Cor Draaier. Goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag, Rob. Hoe is het mee? Ja, goed. Ik heb de week weer overleefd. Je hebt het weer overleefd. Nou, ik ook. En eh, ja, Albert-Jan is eh, aan het overleven eh, in, Spanje. Ja, ik wens hem heel veel sterkte daar. Ja, ik ben wel een beetje jaloers op, op de temperatuur. <laughs> maar als ik zo naar buiten kijk, dan is het gewoon ook wel heel erg lekker weer hier. Wij hebben mooi zon. Ja, wij hebben mooi zon. En dat is nog maar af te vragen <laughs> of Albert-Jan het ook heeft. Nou, ik zag vanmorgen een foto. Ja, hij oh. heeft ook zon. Oh, ja, dat is dan weer een een minpuntje, maar oké. Ja, wat gaan we vandaag doen? We hebben vandaag natuurlijk het eh, Zandvoort nieuws in het kort. En om half drie hebben we het weerbericht. We doen ook eh, verslag van de voetbalwedstrijd. Eh, en dat is tussen Zandvoort en Blauw-Wit. De beursbengels staat hier. Heel goed, heel het is, goed. Het is al geschreven erop. Ik heb <laughs> het niet helemaal goed te lezen. En nou, we gaan Joop dan even bellen en dan gaan we dan even horen hoe het daarmee aan toe gaat. Die wedstrijd begint om drie uur. Ja, die begint om drie uur. En ehm, we gaan om vijf voor half vier gaan we de hoofdpiet bellen. Ja, de hoofdpiet, want Ginds komt de stoomboot is binnenkort weer zover. 18 november komt hij aan. 18 november. En ja, wij hebben natuurlijk eh, het strand en de zee. Dus bij ons komt hij altijd per grote boot aan. Dus, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Cor, de hoofdpiet, eh, we kunnen hem eh, vanmiddag even bellen. En kijken hoe het met de voorbereidingen gaat. Ja, ik ben heel benieuwd. En daarna hebben we de evenementenagenda. En we hebben eh, om kort over vier hebben we Rob Petersen. Rob Petersen die komt iets vertellen over de hele Formule 1 toestand in de wereld. Want ik geloof dat de hele wereld inmiddels... Uh, en mee bezig is. <laughs> komt hij op eh, zo'n ja. in 2020? Zelfs al dagen gehoord in 2020. En het zou dan in, in september of zo zijn. Eerst was september en toen werd het mei. Rob, zolang er geen contract getekend is... geloof ik er nog helemaal niks van dat het ook inderdaad dan komt. Worden ze er straks, een eh, getekend contract, ja. Ja, ze er straks eh, alles van, van uh, Rob Petersen. Nou, en als mijn iPad het uithoudt... dan hebben we om half vijf dier van de week. Ik zit op 10 <laughs> ik hoop dat hij dat doet. En ik heb mijn wachtwoord ben ik vergeten voor de computer. En ja, dan kan hij inloggen. Maar ondertussen dan print het wel even uit. Dus het dier van de week. Ik heb wel een hele leuke gevonden. En, en ook een heel leuk gedicht. Nou, dat allemaal dus eh, tussen 2 en 5. We hebben de zin in Zonnetje schijnt lekker en wij zitten binnen in de studio aan de Tolweg Tina. We zeggen Zandvoort een hele goede middag en hou de radio lekker aan. want we hebben heel veel muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Waaronder deze van de Clash. Even lekker meedoen met deze gauwouw van de Clash.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 Dus vandaar weer eens gedraaid op de zaterdagmiddag. Jorden met Simons en Cats and Release. Inmiddels 17 eh, minuten over twee. Nou, een probleempje voor eh, collega Cor Draaier. Die heeft een eh, iPad en die wil niet opladen hè, op die 10%. Want je hebt een gecertificeerde oplader daarvoor nodig. Ja, ik heb... <laughs> ik had bedacht van nou, ik koop gewoon een draadje op internet voor 5 euro. Ja. Wish.com, handig niet gecertificeerd. Dat gaat niet lukken. Te laden. Nee, lukt niet. Helaas, maar we hebben wel het eh, nieuws uitgeprint. Dus daar komt hij aan. Ja, Anouk Weijers die is van het CDA als raadslid eh, geïnstalleerd. En eh, die gaat weg. Maar dat is maar voor drie maanden. Zij is nu fractievoorzitter van het CDA in de Zandvoortse gemeenteraad. En die heeft inmiddels een brief aan de burgemeester aangegeven... dat ze per 4 december aanstaande haar ontslag als raadslid aanbiedt. Want ze gaat met haar gezin drie maanden door Australië reizen. Uiteraard had ze ervoor kunnen kiezen om drie raadsvergaderingen te missen... maar ze geeft zelf aan dat de kiezers van het CDA in haar ogen recht hebben op twee zetels. En als Anouk Weijers weer terug is in Nederland... gaat ze opnieuw in gesprek met de fractie om verdere mogelijkheden te bespreken... en de optie dat ze dan terugkeert als raadslid is dan ook aanwezig. Praktisch houdt het in dat Kevin Stefan, de nummer 4 van de kieslijst... de plaats van Weijers overneemt en dat Kees Metters haar als fractievoorzitter opvolgt. En toevallig erop weet ik daar heel veel van... Want ik kwam Anouk tegen. Hey. En ik dacht, nou, ga toch eens even vragen. Dat was in ons bekende eh, ja, vertierplaats. Eh, <laughs> en ze zei van ja, het is wel zo dat voor de verkiezingen... had ze het al aangegeven aan haar fractie dat ze dus dat wilde doen. Die reis maken naar mhm. Australië. En dat de kans dus aanwezig was dat ze dan dus er niet zou zijn. Nou, dat hebben ze dan haar overgelaten van nou, wat ga je doen? En ze heeft toen overlegd en toen hebben ze gezegd... Van, nou, ik bied dan officieel mijn ontslag aan. En dan ga ik ervan uit, hoop ik, dat ik weer terug mag komen. Oké, ze gaat daar, daar wel vanuit dus. Nou ja, dat hoopt ze natuurlijk wel. Maar ja, voor hetzelfde geld gebeurt er wat, hè. Je weet het nooit in de politiek. Zo is het. Dus eh, Kevin eh, voorlopig eh, haar opvolger. Ja, maar ik, ik zie het CDA als een hele stabiele politieke partij. En ik denk wel dat ze dan weer terug zou gaan komen, denk ik. We houden het eh, in de gaten. Dankjewel, Cor. Wil je het eh, nieuws nalezen? Dat kan uiteraard ook op de ZFM-app. En die kan je weer gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En hier is Bon Jovi, Bed of Roses. song beat in my head while we're talking about. schreeuw het even uit eh, bij CFM Zandvoort. Met eh, deze Bon Jovi, hij blijft enorm populair in zijn muziek ook. En ik heb goed nieuws, want 13 juni 2019 komt hij naar Nederland. En treedt hij op in het uh, Goffertpark in Nijmegen. Kaarten daarvoor, ik weet niet eens of ze nog verkrijgbaar zijn. Maar die kan je proberen te bestellen op internet op de diverse sites.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 En Happier, wil je trouwens eh, alle hits eh, van Europa horen? De 40, 40 heetste hits. Wij zetten ze op een rij vanavond tussen 7 en 9 in de Euro Breakdown... met collega Mike Bulé. Nou, bijna half drie, tijd voor het weer. En daarvoor hebben we ingehuurd, het mag wat kosten, Kort draaien. Ja hallo. Nou, eh, vandaag is het prachtig weer. De zon schijnt vandaag flink, maar er is ook sluierbewolking. En het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden... en vanavond en de komende nacht is het helder en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 2, 3 s'nachts... en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen schijnt de zon nog steeds erg flink en blijft het wederom droog. Dat is trouwens een enorm probleem, met die droogte. Want de grondwaterstand is zo laag... Dat die huizen gaan eh, verzakken. huizen die gaan verzakken. En is, eh, ze krijgen allemaal scheuren. Maar goed. Eh, de wind waait zwak tot maandag uit het zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar 11 tot 12 graden. En de komende dagen na het weekend zijn de neerslagkansen klein... en schijnt de zon geregeld. De temperatuur stijgt tot en met woensdag naar waarde rond de 14 en 15 graden. In november. Ja, niet te geloven. En later in de week gaat het kwik wat terug naar een graad of 12. Nou, dit was het weerbericht verzorgd door Rico Schreuder. Ja, het blijft dus eh, de komende dagen nog eh, droog. Gisteren hadden we wel een eh, flinke bui trouwens. Met hagel erbij. Ja, joh, ik stond net buiten. Even net buiten al. ik stond net, even buiten, want ik moest even toegeven aan mijn uh, behoeftes. <laughs> stond er ook dus buiten. En ik begon dat te plensen, jongen. Nou, met allemaal de hagel erbij. Nou, nou, nou, nou. Dan zou je dat denken, ja, oktober, Stoptober is voorbij, maar <laughs> ik zit er wel aan te denken. Nou, Oké, okay, dankjewel Cor. Het weerbericht na te lezen op www.ricoweer.nl of www.meteopagina.nl Dat was het weer. En meer weer de volgende keer bij CFM Hier Is weer meer muziek. Hier zijn de Spinners. klassieker van de Spinners, de Working My Way Back To You. Ja, en als je deze geluiden hoort, dan eh, denk je meteen aan de Formule 1 op Zandvoort, toch? Dat zijn heerlijke geluiden, Rob. Heerlijke geluiden, ja. In 2020 kan het gaan gebeuren, Cor. Ja, we hopen van wel natuurlijk. We hopen van wel. Nou, van de week eh, kwam de Telegraaf eh, met een nieuwtje dat uh, zeg maar, uh, Zandvoort verkozen was boven Assen om het, de, race te organiseren. Nou, daar gaan we straks om eh, kwart over vier over praten met Rob Petersen. Ja, maar natuurlijk is dat eh, verkozen boven Assen. Want Assen is natuurlijk niet voor racewagens, het is alleen voor brommers. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Scooters. Nou, we hebben een eh, poll trouwens, een poll van Siggo Sports. En die hebben we op de Facebook-site van ZFM gezet. En de poll die wijst uit dat op dit moment 74% van de 13.000 stemmen blij is dat het Zandvoort gaat worden. En 26% eh, eh, wil eh, dat het ergens anders gaat plaatsvinden. Ja, en de meerderheid die bepaalt. Zo is het dus. Het wordt... Zandvoort. Zandvoort. Nou, wordt het Zandvoort. We gaan er straks verder over praten met Rob Petersen. Doe in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag... zo rond kwart over vier. Joe en The Promised Land. Zojuist had ik het over die poll. Het is leuk om eh, even in te vullen natuurlijk. helemaal gaan stemmen op Zandvoort als eh, favoriete circuit voor de Formule 1. Het kan allemaal op eh, de Facebook-site van ZFM. En dan kan je stemmen op de poll van uh, Sport Formule 1. Op dit moment de stand 74% voor Zandvoort. En 26% van de 13.000 stemmen willen elders een Formule 1 race hebben. En dat zullen waarschijnlijk de Assenaren zijn. Nou ja, die zijn zwaar in de, in de minderheid. Uh, ja, ik, ik, wil toch wel eens weten wie dan die nee-stemmers zijn voor Zandvoort. Ja. Nee, gaan we er even eh, langs de deuren daar. <laughs> nou ja, dat meen je niet. Ja, je moet het, dit, dit een beetje als die Jehovah-getuigen... die mensen een beetje ompraten natuurlijk. Ja, oké. Als het daarbij blijft, dan... Eh, <laughs> had je andere idee dan. Nee hoor, nee. <laughs> ik wat, ben toch... wat, wat heb je te melden, Cor? Ja, u kunt nu eh, stemmen op uw favoriete onderneming. Want eh, de kandidaten voor de verkiezing onderneming van het jaar 2018 in Zandvoort... zijn inmiddels door de organisatie bekendgemaakt. En u kunt nu stemmen. En er zijn dit jaar drie categorieën, met iedere categorie ook drie titelkandidaten. Nou, de genomineerden voor dit jaar zijn in de categorie horeca. Eh, dat is dan restaurant De Drie Aapjes, restaurant Philoxenia... en restaurant CQ Bar Wapen van Zandvoort. In de categorie retail hebben we Air Force, we hebben Tutti Frutti en we hebben Van Vissum. En in de categorie overige hebben we de Academy, eh, Autobedrijf Zandvoort en Spider Rent. Maar valt me één ding op, In die negen namen. Er adverteert er maar eentje op de radio hey, daar moet verandering in komen. Daar moet verandering in komen. Nou, de komende weken kan er op verschillende manieren gestemd worden. Dat is via het stembriefje in de Zandvoortse krant, via de Zandvoort-app... en via ons eigen ZFM Zandvoort-app. De winnaars die worden bekendgemaakt tijdens het ondernemingsgala... dat op donderdag 15 november opnieuw in Staandpaviljoen... de haven van Zandvoort georganiseerd zal worden. Deze avond wordt in opdracht van de gemeente georganiseerd... en is voor alle ondernemers gratis te bezoeken. Ja, en als je nou geen ondernemer bent en je wil wel weten wie eh, de prijs gewonnen heeft... dan kan je luisteren naar CFM, want wij zenden het live uit. Nou, het thema dit jaar is duurzame economie. En breng uw stem dus nu uit via onze ZFM Zandvoort-app. Ga naar het menu en kies voor ondernemersverkiezing 2018. En de app is gratis te downloaden via https eh, zfmzandvoort.chayns.net slash app. Ja, ja, <laughs> je kan ook gewoon eh, even googlen op eh, ZFM Zandvoort app. Dan kom je er ook. Ja, maar Rob, jij maakt dit bericht voor mij. Ik moet dit voorlezen. Dat staat hier. dat staat hier op papier. Nee, het, ja, dat is waar. Dat is waar. Dat was niet de bedoeling, hoor. Oh, dat we dat even Maar je hebt het wel goed gedaan. <laughs> Dank je. Dank je wel. Het eh, nieuws is uiteraard ook na te lezen op diezelfde ZFM Zandvoort app. Die je dus gratis kan downloaden. Doe het nu, hè. En wij gaan door met de lekkere muziek. Hier is de single van Elton John nog een keer.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 van heel veel Nederlandstalige platen die zijn afkomstig van eh, buitenlandse platen. En gewoon een Nederlandse tekst erop eh, gemaakt. En zo heb je ook Jeroen van de Boom met Jij bent zo. Nou, die heeft deze plaat van David Bisbol ervoor gepakt. Hier is Silencio. Ya no tengo palabras de todo y de nada. El tiempo se las llevó, solo queda la noche en mi interior. Y está frío de amor plaat is dus gebruikt door eh, Jeroen van der Boom. David Bisbal en Silencio voor Jij bent zo. En eh, Jeroen van der Boom, die kennen we natuurlijk nog wel van uh, spelprogramma's op tv. Hij is nu zanger, hè? dat doet hij ook niet geheel onaardig. En natuurlijk is hij ook in uh, Salford actief geweest in zijn eigen disco. In de Kosterstraat. Nou, ik ben daar nog nooit geweest. Nee, ja, ik ben er toen wel geweest. toen het een veilingengebouw was, was ik er wel. <laughs> dat, dat is een hele tijd geleden. Ja, van de familie Waterdrink. Ja, klopt. Klopt. Schrijf ook leuke boeken trouwens. <laughs> ja, eh, bedoel je Pieter? Ja. Ja, heel goed. Oké, heb je nog wat te melden of gaan we de volgende plaat draaien? Nou, ik heb altijd wel wat te melden. En dan moet ik even kijken door de hele stapels papieren die ik hier heb. En eh, de Marathon New York wordt verlopen voor het Nieuw Unicum. De 18-jarige Noor Winkeler gaat morgen de marathon van New York lopen. En omdat Nieuw Unicum-bewoner Koen Heringa al vele jaren een goede vriend van haar familie is... gaat ze deze inspanning doen voor de stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Haar doel is om maar liefst 4200 euro op te halen. En met dat geld kan de stichting een Fitlight trainer aanschaffen... voor het nieuwe vitaliteitscentrum van het Nieuw Unicum. Met dit behendigheidsspel kunnen de bewoners met beweging van bijvoorbeeld de hand de lichtjes zo snel mogelijk uitzetten. Nou, helpt u Noor haar doel te bereiken? Giften zijn van harte welkom op www.geef.nl en zoek dan op Noor Winkeler. Nou, inmiddels heeft Noor al een bedrag van 3236 euro opgehaald. Dus er is nog een kleine 1000 euro te gaan. Nou, dat moeten we halen. Zeker. Dus ga even naar geef.nl en geef eh, aan Noor eh, Winkeler... zodat ze die, eh, de, de vrienden van de stichting Nieuw Unicum kan ondersteunen.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 Vanavond tussen 7 en 9 de Euro Breakdown eh, bij CFM. De 40 beste plaatsen, platen van Europa op zijn plaats gezet... door eh, collega Mike Bulet en eh, Patrick van Buringen. En deze staat er daarin ook genoteerd. De single van uh, Harris en eh, Promises. Ja, we gaan even lekker aan een kopje koffie zo in de studio van eh, CFM. Daar hebben we zin in, toch? Ja, dat is wel lekker. Lekker. Veel heeft de kunst. Of is dit een andere? Dit is het origineel. Oh, oké. desse grito que single van eh, Jeroen van der Bam, Jij bent zo. En daar had hij een buitenlands eh, nummer voor gebruikt. Nou, de, de heren van VO heeft de kunst met één eh, kopje koffie. Die hebben dat duidelijk ook gedaan, Cor. Ja, en er zijn natuurlijk nog veel meer uh, artiesten die dat gedaan hebben. Want ja, wat is nou beter dan een, een bekende, uh, althans in het buitenland bekende hit te nemen... en daar een Nederlandse tekst op te maken? Ja, wat klinkt gewoon goed. Klinkt gewoon goed. En we krijgen meteen zin in eh, koffie. Het is koffietijd eh, bij eh, CFM. En zometeen het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Uur 2 met daarin uiteraard de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Blauw-Wit, de beursbengels. En we gaan met de hoofdpiet bellen. Dat wordt een gezellig tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen. satellites, you're parasites. now I gotta tell you that I've been down, down so low that I hit the ground.